Dat zei korpschef Heijsman in zijn nieuwjaarstoespraak. In Utrecht zijn zo'n 160 jeugdbendes. 18 daarvan zijn volgens Heijsman echt crimineel. Naast de extra aandacht voor de jeugdbendes richt de politie zich de komende tijd ook op de georganiseerde henneptilt, mensenhandel en heling. Hijsman zei dat Utrecht daarbij gaat samenwerken met de politie Flevoland en Gooi en Vegstreek. Een scholengemeenschap in Zwolle hoeft geen smartengeld te betalen aan oud-leerlingen Mariaan Mostert. Ze werd het slachtoffer van een bende Boyer Boys die bij de school actief was. Het meisje klaagde de school aan omdat die haar niet genoeg zou hebben beschermd. En ook vindt ze dat de school haar moeder beter had moeten inlichten over herhaaldelijk spijbelen. Maria eist onder meer 50.000 euro smartengeld. De rechter vindt dat de zorg van een minderjarig kind in hoofdzaak bij de ouders ligt en niet bij de school. Een hoge Iraanse diplomaat in Noorwegen heeft zijn functie neergelegd vanwege het gewelddadige optreden tegen de demonstraties in Iran. Dat zei hij in een interview met de Noorse televisie. Vorige week werden zeker acht Iraniërs gedood en honderden gearresteerd. Een regeringswoordvoerder in Teheran spreekt tegen dat de diplomaat is opgestapt vanwege kritiek op de Iraanse overheid. Zijn missie zat er gewoon op, zegt de woordvoerder. De website waarop een lijst is te zien van de acht gevaarlijkste voortvluchtige criminelen is vanochtend al zo'n 200.000 keer bezocht. Volgens de politie is dat erg veel, want normaal gesproken telt de site ongeveer 200.000 bezoekers over de hele dag. De lijst waarop de voorvluchtige criminelen met naam en foto te zien zijn... werd gisteravond gepresenteerd tijdens het programma Opsporing Verzocht. Het weer, er is zon, maar in de kustprovincies kans op een sneeuwbui. Temperatuur ligt in het noordwesten net boven nul.